Er is nu een akkoord waarin de grootste knelpunten niet zijn meegenomen. Een volledig nieuw vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en guerrillabeweging FARC is niet aan de orde. De Nederlandse Tanja Nijmeijer, die voor de FARC heeft onderhandeld, zei in Nieuwsuur dat het bestaande akkoord wel kan worden aangepast. In een referendum wees een meerderheid van de Colombianen de vredesovereenkomst af. De marechaussee heeft in het havengebied van Rotterdam tien Albanezen ontdekt in de koelruimte van een vrachtwagen. Ze zaten verstopt tussen een lading fruit en wilden met de boot naar Engeland. De chauffeur van de vrachtwagen, een Roemeen, is gearresteerd. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. Een aantal belangrijke geldschieters van de Republikeinse Partij roept de partijleiding op om Donald Trump te laten vallen. Ze zijn bang dat alle schandalen rond de presidentskandidaat de partij blijvend zullen beschadigen. In vergelijking met de vorige verkiezingen is het bedrag aan giften aan de Republikeinen met een kwart gedaald. Bij een grote politieactie in Maastricht zijn gisteravond vier mensen aangehouden. Tientallen agenten en ME'ers deden een inval op een feest waar enkele verdachten rondliepen. De politie wilde hen eerder deze week aanhouden na een melding van huiselijk geweld. Maar een grote groep mensen werd zo agressief dat de politie zich terugtrok. Er worden steeds minder nieuwe auto's verkocht. Maar de verkoop van tweedehands auto's blijft groeien, meldt het CBS. Daardoor steeg de totale autoverkoop in de eerste negen maanden van het jaar met ruim 3 Van de 1,7 miljoen auto's die de afgelopen periode werden verkocht... waren anderhalf miljoen tweedehands. Het weer, de regen trekt weg, van het zuiden uit breekt de zon door en het wordt 14 tot 17 graden.